met het Bij de Israëlische aanval op de Evin-gevangenis in Teheran afgelopen maandag... zijn volgens Iran 71 mensen omgekomen. In het complex worden veel politieke gevangenen vastgehouden. Onduidelijk is hoeveel van hen om het leven zijn gekomen bij het bombardement. Iran zegt dat er ook bewakers, militairen en bezoekende familieleden van gedetineerden zijn gedood. Bij een brand in een kantoorpand in Oosterhout in Noord-Brabant is vannacht iemand gewond geraakt. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet bekend. Drie anderen konden veilig het pand verlaten. Volgens de brandweer woedde het vuur in een pand van een transportbedrijf. Rond half vier was de brand onder controle. Omroep Brabant schrijft dat de politie onderzoek doet naar mogelijke illegale bewoning van het pand. Bij een Russische luchtaanval op Oekraïne zijn zeker zes mensen gewond geraakt. In Gerson is iemand om het leven gekomen. Volgens het Oekraïnse leger heeft Rusland bijna 500 drones en 60 raketten afgevuurd. Een deel daarvan is onderschept. Bij het afslaan van de aanval is een F-16 neergestort. De piloot heeft dat niet overleefd. De Spaanse moto 3-coureur José Antonio Rueda is de winnaar van de eerste race van de TT van Assen. De finale in de lichtste raceklasse werd verstoord door een valpartij in de voorlaatste ronde... waar meerdere coureurs bij betrokken waren. Later vandaag staan de races in de Moto 2 en de MotoGP op het programma. In de Moto 2-klasse staan de Nederlanders Colin Feijer en Zonta van der Goorberg aan de start. Vanaf morgenochtend 10 uur is een nationaal hitteplan van kracht. Vandaag geldt al een hitteplan voor Noord-Brabant en Limburg. Het hitteplan is bedoeld om mensen te waarschuwen. Voor oudere en kwetsbare mensen krijgen het advies uit de warmte te blijven en veel te drinken. En wat wordt het dan voor weer? Warm en zonnig. Langs de kusten op de Wadden is maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 31. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. En dinsdag wordt het een zeer warme dag. Dan loopt de temperatuur in het hele land op tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies.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 Kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond. van Zandvoort. Dit is ZFM. eyes that make me melt right in front of me for all to sing, dance, and clap their hands. just because a record has a groove, don't make it groove.